Mark Visser met het NOS Journaal. De Saoedische koning Salman heeft een speciale commissie ingesteld... die de strijd moet aangaan met de wijdverbreide corruptie in het land. De kroonprins gaat leiding geven aan de campagne die meteen van start lijkt te gaan. Een vooraanstaande prins die het hoofd was van de Nationale Garde is van zijn plek gehaald. De Nationale Garde is een belangrijke kracht in de Saoedische politiek. Het orgaan moet de Saoedische koninklijke familie beschermen... Evenals heilige plekken in de steden Mekka en Medina en belangrijke olie- en gasbronnen. In het oosten van Syrië zijn tientallen mensen omgekomen bij een bomaanslag. Een autobom ontploft op een plek bij de stad Der al-Zor, waar vluchtelingen worden opgevangen. De aanslag zou het werk zijn van terreurgroep Islamitische Staat, die juist uit Der al-Zor is verdreven. De stad is ingenomen door het Syrische leger, maar de aanslag vond plaats aan de overkant van de rivier de Eufraat, een gebied dat in handen is van Koerdische strijders. De stad was vanwege de ligging aan de grens met Irak van strategisch belang voor de terreurgroep. De republikeinse senator Rand Paul is licht gewond geraakt bij een aanval in zijn eigen huis. Een man drong zijn huis in de staat Kentucky binnen en viel de oerconservatieve senator aan. Waarom is onbekend. Vermoedelijke dader is opgepakt. Het is een man van 59 die Rand Paul nooit eerder zou hebben ontmoet. De Republikein staat bekend als een medestander van president Trump... al heeft hij ook wel kritiek geuit op dienstbeleid. Zo lag hij met Trump in de clinch over het vervangen van Obamacare. Tot besluit het weer. Het is vannacht eh, helder en eh, kleine kans op een bui.